Hier in boekraad met het NOS Journaal. Het Chinese techbedrijf Huawei had toegang tot de kern van het mobiele netwerk van KPN... en kon zo alle gesprekken meeluisteren. Dat schrijft de Volkskrant, dat een geheim rapport van KPN uit 2010 in handen kreeg. Volgens de krant kon Huawei in die tijd zowel binnen KPN als vanuit China ongecontroleerd mobiele nummers van de telecomprovider afluisteren. Daaronder waren ook de toestellen van toenmalig premier Balkenende, verschillende ministers en van Chinese dissidenten. Verder wist Huawei welke nummers werden afgetapt door politie- en inlichtingendiensten. Huawei Nederland ontkent tegenover de Volkskrant dat het gegevens heeft onttrokken aan het KPN-netwerk. Het failliete D-reizen heeft voor 42 miljoen euro aan vouchers uitgegeven aan zo'n 22.000 klanten. Dat hebben de curatoren uitgerekend. De stichting Garantiefonds Reisgelden zal de waarde van deze vouchers aan de klanten uitbetalen. De reizen was een belangrijke tussenpersoon voor de verkoop van reizen van tour-operators zoals Corendon en prijsvrij vakanties. Die zijn nu schuldeiser en willen eerder kunnen meebeslissen in de afhandeling van het faillissement. Daarvoor hebben ze een verzoek ingediend bij de rechtbank. De voormalige president van Peru is voor tien jaar uitgesloten van het vervullen van een openbaar ambt. Volgens het parlement, dat unaniem instemde met de uitsluiting... misbruikte Martin Vizcarra zijn macht om voor te dringen voor een coronavaccin. SpaceX mag de nieuwe maanlander leveren aan de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Die hoopt in 2024 de eerste bemande maanlanding sinds de Apollo-missies uit de jaren 60-70 te kunnen uitvoeren. Met het contract voor de maanlander is bijna 3 miljard dollar gemoeid. Het weer. De dag begint vrij zonnig en koud. In de middag ontstaan stapelwolken. Het blijft droog en het wordt maximaal 10 tot 13 graden. Op zondag wordt er iets meer bewolking verwacht, maar het blijft op veel plaatsen droog. En het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM.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 Girl, you got it going. bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got bag it up. I like the way you work it.